Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het grensgebied tussen Israël en Gaza is het tot diep in de nacht onrustig geweest. Het Israëlische leger bombardeerde 140 doelen in Palestijns gebied... in reactie op beschietingen vanuit de Gazastrook met 150 raketten. De meeste van die raketten zouden door Israël zijn onderschept... of zijn neergekomen in open gebied. Gisteren hadden militante Palestijnen bij de grens tussen Israël en de Gazastrook... geschoten op een Israëlisch voertuig. Achter de schermen proberen Egypte en de VS te bemiddelen om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. Onbekenden hebben vannacht een plofkraak gepleegd in Hoofddorp. Ze bliezen een deel van de gevel bij de geldautomaat op... en gingen er op een scooter of een motor vandoor. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Voor de zekerheid werden enkele woningen ontruimd. Of er bij de plofkraak in Hoofddorp iets is buitgemaakt, is niet bekend. Bij woningbrand in Drachten zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee mensen die op het dak zaten zijn gered door de brandweer. In totaal zijn zeven mensen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de twee doden is verder nog niets bekend. De brand in de rijtjeswoning in Drachten brak rond drie uur vannacht uit. De woning is volledig verwoest. Het Rotterdamse havenbedrijf moet een deel van de oeverbekleding vervangen als gevolg van het grote olielek eind juni. Veel grote stenen blokken die aan de kant liggen in de derde petroleumhaven zijn verontreinigd geraakt door zware stookolie die bij het lek vrijkwam. In totaal gaat het om zo'n 9 kilometer, waarvan de helft niet kan worden schoongemaakt en dus gedeeltelijk vervangen moet worden. De kosten van het opruimen van het olielek werden eerder al geschat op zo'n 80 miljoen euro. Het is niet duidelijk of het bedrag door deze beslissing verder gaat oplopen.